Goedemorgen, ik ben Dielke Dit is het nieuws van NOS op 3. Het was gisteravond en vannacht hartstikke chaotisch in Washington. Boze Trump-aanhangers bestormden in die stad het Capitool. Dat is het gebouw waar de Amerikaanse Eerste en Tweede Kamer zitten. De demonstranten zijn woedend over de verkiezingsuitslag en zeggen dat er is gesjoemeld. Ze beukten langs de beveiliging en konden zo in het gebouw komen. Our country has had enough. We will not take it anymore. And that's what this is all about. coup going on here, and uh, there's no doubt about it. If Trump says we're fighting, then I'm on board with that. Uren later kwam president Trump met een filmpje waarin hij zei dat er inderdaad is gefraudeerd bij de verkiezingen en dat het ook wel weer tijd werd om naar huis te gaan. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special, but go home and go home in peace. Inmiddels is het rustig in Washington. Er geldt nog een paar uur een avondklok. Mensen in Trumps regering zijn geschrokken van de bestorming en vinden het echt te ver gaan. Er zou zelfs over worden gesproken om Trump uit zijn ambt te zetten. Het is nog de vraag of dat lukt. Waar het allemaal eigenlijk mee begon is het officieel benoemen van Joe Biden tot nieuwe president van Amerika. Dat gebeurde op dat moment in dat kapitol. Tijdens die bijeenkomst werd het gebouw dus bestormd. Nu de boel weer wat rustiger is, gaat het benoemen weer verder, vertelt correspondent Lucas Waagmeester. Ja, je zag meteen nadat de politie het complex eh, vrijgaf in de vroege avond hier... Eh, dat leiders in het congres door wilden in dit, eh, en dit proces willen versnellen ook. De zitting die bezig was is meteen hervat om een signaal af te geven. we laten ons niet intimideren. Joe Biden moet nu zo snel mogelijk worden uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Alle staten laten nu om de beurt hun verkiezingsuitslag weten. Er lagen nog een paar politici dwars, maar door de bestorming van gisteravond zijn dat er ineens een stuk minder. Zij vinden het niet oké wat er is gebeurd. Het weer, we krijgen een bewolkte, regenachtige dag. Vanochtend kan in Limburg wat natte sneeuw vallen. Vanmiddag langs de kust een paar stevige buien. Het wordt 1 tot 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A27, Utrecht richting Almere.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 Er is meer duidelijk over de identiteit van de vrouw... die gisteravond werd neergeschoten in het Capitool in Washington en later overleed. Amerikaanse media melden dat het een luchtmachtveteraan... en Trump-aanhanger uit San Diego is. Over de drie andere doden is nog veel onduidelijk. De burgemeester van Washington D.C. houdt rekening met nieuwe gewelddadigheden... en heeft daarom de noodmaatregelen met 15 dagen verlengd. Tot een paar dagen na de inauguratie van president Biden... hebben de politiediensten extra bevoegdheden. En alle evenementen met de Olympische fakkel in de Japanse hoofdstad Tokio zijn uitgesteld.